Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Hongaarse president Novak is afgetreden. Over haar was ophef ontstaan nadat ze gratie had verleend... aan een man die was veroordeeld voor het verbergen van kindermisbruik... in een door de staat beheerd tehuis. Novak is een bondgenoot van premier Orbán en was president sinds 2022. Daarvoor was ze minister van Familiezaken. Ze is een groot voorstander van traditionele familiewaarden... en het beschermen van kinderen. Afgelopen nacht en vandaag zijn zeker 44 Palestijnen gedood... door Israëlische luchtaanvallen op Rafah, meldt AP. De door Hamas aangestuurde autoriteiten melden de aantallen... en een journalist van het Amerikaanse persbureau heeft gezien... dat de lichamen aankwamen bij een ziekenhuis. In de zuidelijke stad Rafah zijn zorgen over een naderend Israëlisch grondoffensief. Premier Netanyahu heeft het leger opgedragen een plan te maken... voor een grondaanval op Hamas daar. Het ministerie van Justitie heeft zich niet aan de regels gehouden... bij het inhuren van beveiligers om buurten rond asielzoekerscentra in de gaten te houden. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. De aangestelde coördinator huurde voor 3 miljoen euro beveiligers in die hij kende... maar die klus had moeten worden aanbesteed. Het ministerie erkent dat, maar zegt dat er sprake was van dwingende spoed. De Rotterdammer die ruim twee weken geleden werd ontvoerd is weer terecht. De man van 71 meldde zichzelf vanochtend bij de politie... Hij werd eind januari in de wijk Spangen een busje ingetrokken. De politie denkt dat hij het slachtoffer is geworden van een crimineel conflict. Een man uit Zwolle, die mogelijk iets te maken heeft met de ontvoering, zit vast. Gisteren loofde het Openbaar Ministerie nog een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip. Het weer vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen regen. Die trekt vannacht verder naar het noorden en dan wordt het in het zuiden weer droog.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 Cause you know you gotta get a life. in a whole new way. It's different now. We're all love bound, but I don't like love. I can't get around. I can't get around. I can't get around. But I felt something hurting. And the boy said, something's jumping in your shirt. Jumping Walk the morning. Walk the morning. Morning the morning. The morning. The morning. The morning. warning about that promotion of the sick life of the dams they're building. Grim food, Asher on the 45.